Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op het Tahrirplein in Cairo is de nacht redelijk rustig verlopen. Na het massale protest van gisteren bleven vannacht duizenden demonstranten op het plein achter. Er waren korte tijd schoten te horen. Waarschijnlijk waren dat waarschuwingsschoten van het leger... om aanhangers van president Mubarak weg te houden bij tegenstanders van de regering. Voor vandaag staat geen grote protestmanifestatie gepland, wel voor morgen. Op het partijcongres van GroenLinks zullen 1500 leden zich vandaag uitspreken over de politietrainingsmissie in Afghanistan. De steun van de Tweede Kamerfractie voor de missie is omstreden. Maar fractieleider Jolande Sap heeft gezegd dat het besluit niet kan worden teruggedraaid. Haar positie als fractieleider lijkt niet in gevaar te zijn. Op het congres in Utrecht wordt verder onder meer afscheid genomen van Femke Halsema. Er komt een strengere controle op fraude en corruptie bij het Global Fund, de VN-organisatie ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria. Er komt onder meer een commissie van onafhankelijke controleurs. De fraude kwam vorig jaar aan het licht. In Afrika zou 34 miljoen dollar van het Global Fund zijn weggesluist. De fraudeurs kochten er onder meer auto's en motoren van. Gasproducent Air Liquide in Pernis heeft gisteravond een ketel afgesloten wegens geluidsoverlast. Een klep van de ketel bleek defect. Bij de Milieudienst Rijnmond kwamen 170 klachten binnen uit onder meer Pernis, Schiedam en Vlaardingen. De mensen klaagden over een hard blazend geluid. Toen de ketel werd afgesloten keerde de rust terug. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan is bang dat Koninginnedag in zijn stad te druk wordt. Hij gaat erover praten met de burgemeesters van andere steden in de provincie. Van der Laan wil dat zij meer organiseren met Koninginnedag, zodat niet iedereen naar de hoofdstad komt. Dit jaar verwacht Amsterdam 800.000 bezoekers en meer kan de stad volgens Van der Laan niet aan. Het weer, is bewolkt en er staat veel wind, vooral langs de kust. Daar waait het krachtig tot stormachtig en er komen ook windstoten voor. Vanmiddag in het noorden kans op motregen. Het wordt 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal.